Dit is Martijn Nijhuis met het NOS. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn zware bombardementen geweest. Zo gaan om de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken. Volgens een BBC-verslaggever die in de stad is... bestookten de pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger elkaar. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. In Oman wordt topoverleg gevoerd over het nucleaire programma van Iran. Er wordt gepraat door de Iraanse minister Zarif, de Amerikaanse minister Kerry en voormalig EU-buitenlandschef Ashton. Iran was begonnen met het verrijken van uranium naar eigen zeggen voor de energievoorziening. Gevreesd wordt dat het land kernwapens wil maken. De schietpartij van vannacht in Amsterdam was waarschijnlijk gericht op één persoon, zegt de politie. Het werd vannacht geschoten in een café in Amsterdam-Zuidoost waren toen rond de 100 mensen in het café. Vier mensen raakten gewond. Twee van hen zijn licht gewond, de anderen zijn er erger aan toe. De dader of daders zijn spoorloos. De politie zoekt een wielrenner die een zwangere vrouw heeft mishandeld in Leiden. De vrouw remde voor verkeer van rechts, waardoor de wielrenner op haar auto botste. Hij zou haar met zijn vuisten in het gezicht hebben geslagen en langs de weg hebben gesleurd, waarna ze in het water viel. Toen de vrouw riep dat ze zwanger was, haalde hij haar wel weer uit. Daarna vluchtte de man. In de dierentuin van San Francisco is een jonge gorilla omgekomen doordat hij klem kwam te zitten onder een luik. Het gebeurde toen een dierenverzorger het nachtverblijf wilde afsluiten. De gorilla probeerde op het laatste moment onder het bewegende luik door te glippen. De dierentuin noemt het een groot verlies. Die van 16 maanden oud werd grootgebracht door medewerkers van de dierentuin omdat ze was verstoten. Het weer, het is vandaag bevolkt, af en toe zon, later op de dag kans op lichte regen en wordt zo'n 12 graden.